Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het komt met bakken uit de lucht in Limburg. De brandweer heeft er druk mee. Daar kwamen in nog geen uur tijd 85 meldingen binnen. Vooral uit Maastricht en Valkenburg. Daar stroomt het water door de straten, zag ook deze man. Nou, even een pootje baden. Oh, onwaarschijnlijk. Niet voor niet meer waar. Ook zijn kelders ondergelopen door de hoosbuien in Limburg. Ook van het ziekenhuis in Maastricht. In de provincie geldt nog de rest van de avond code geel. Provincies maken zich grote zorgen over personeelstekorten bij busbedrijven. Daardoor rijden er nog minder bussen in regio's waar weinig mensen wonen. Sommige provincies proberen op andere manieren chauffeurs aan te trekken. In Noord-Holland gaan de eisen voor nieuwe buschauffeurs bijvoorbeeld omlaag. Mensen die alleen Engels kunnen, mogen daar ook op de bus rijden. De voorzitter van de Amerikaanse Tweede Kamer wil van Joe Biden af. De republikeinse Kevin McCarthy wil een afzettingsprocedure beginnen. That's why today I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Volgens hem is Biden corrupt. Het is de vraag of het iets oplevert. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat er niet echt bewijs is tegen de president. De democraten noemen het dan ook een politiek spelletje. En je moet er niet aan denken. Tientallen krokodillen die ontsnappen uit hun verblijf. Het gebeurde in China. Door een storm ontstond er veel wateroverlast en daardoor konden de krokodillen ontsnappen is agenten gelukt om een aantal van hen te vangen en zelfs af te schieten. Tientallen anderen dobberen nog rond in een meer in de buurt. Vlakbij het gebied is een dorp. Inwoners mogen niet naar buiten zolang de krokodillen daar nog zitten. Het weer, ook vanavond af en toe regen, vooral in Limburg dus. Soms kan het ook onweren. Vannacht hetzelfde, het wordt niet kouder dan 15 graden.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 En ik begon met een nummertje van Christopher McBride, een alt-saxofonist. Geen familie van bassist. Eh, Christian McBride. Eh, die Christopher McBride die is al ja, 15 eh, als professioneel muzikant bezig. En ja, hij heeft nu, mm, ik denk, zijn beste album tot nu toe uitgebracht. Dat heette Ramon. en daar hoorde je het nummertje van Girl Get Em van die Christopher McBride. Dus gaan we snel door met, ja Um, een van de meest pakkende, stomende pianotrio's op het eh, Europese continent. De Zweedse pianist Martin Tingvall met zijn Duitse maatje Jurgen Spiegel op drums... en de Cubaanse bassist Omar Rodriguez Calvo eh, op bas dus. Een eh, super toegankelijke ja, muziek is dat van die Tingvall. Eh, moderne akoestische jazz met pop en hip-hop eh, invloeden. Eh, hij is trouwens op 1 december dit jaar te zien in het Bimhuis. het nummertje heet Air Guitar van zijn laatste album, van zijn nieuwe album Birds. De Tinkval Trio. stuk van het eh, Tingval Trio. Air Guitar heet het nummertje. Brengt ons bij heel iets anders. <clears throat> Natje Noordhuis, een uh, trompetiste. Australische trompetiste, maar ogenschijnlijk waarschijnlijk moet ik misschien zeggen... met de Nederlandse wortels al vele jaren woonachtig in de Big Apple, New York. Eh, zij verbindt akoestische jazz met eh, electro, keyboard, synthesizers... Eh, zonder dat het de jaren 80 retro-sound wordt... dankzij de kunsten van haar muzikale partner James Ship. En zij heeft een album uitgebracht... moet ik even kijken hoe die heet. Multitudes. Waarvan je het nummertje gaat horen. Run Together. Het album bestaat uit allemaal originals van de hand van die Noordhuis en Ship. Eh, dus ga genieten van het nummertje Run Together. Mm-hmm. saxofonist uit Houston, Texas. Uh, sideman, vooral voor Christian McBride en de trompetist eh, Terence Blanchard. Maar eh, afgelopen, nou, ik denk een jaar of tien heeft hij ook zelf platen uitgebracht, een eigen band. En dit is zijn debuut, denk ik, op Blue Note. Ehm, het album heet Return to Casual. En het lied, dat kwam je misschien bekend voor, dat is dat klopt inderdaad. Dat is van eh, Kate Bush. Mother stands for comfort. Te vinden dus op dat album van Walter Smith III. Gaan we naar wat Afrikaanse klanken. Eh, Bokani Dyer, een eh, pianist, componist. Ehm, ja, die heeft echt vrolijke muziek. En dat ga ik nu laten horen. Is te vinden op zijn laatste album Radio Secheba. Ehm, van dus die Bokani Dyer. En het nummertje heet Resonance of Truth. inside. Feels like you're always chasing, trying to catch up. Running around in circles, don't know who to follow. If you know, tell me who's got the map. Who are you living for? What are they asking for? Trying to be everyone's favorite weighs you down every day while you parade in the frenzy. Be careful not to run far from home. what you're feeling? Do you lead with intuition? Where do we go to find some serenity? jazz. dus eerst Okani Dyer... de Zuid-Afrikaanse pianist, keyboardspeler... en ook op vocalen op dat nummertje Resonance of Truth. En dat werd gevolgd door, Cuba Bella eh, van Alexander McCabe. Dat is een eh, Amerikaanse uh, saxofonist, pianist en componist... Vooral actief in de, in de filmmuziek en tv-muziek. getrouwd met een Cubaanse, dus ook bekend met Cubaanse muziek. En eh, samen met een eh, stel Cubanen heeft hij een hele fraai albumje eh, afgeleverd. dat heet dus Cuba Bella. Dus als je behoefte hebt aan <clears throat> wat, een dosis positivisme en vrolijkheid in deze hectische tijden... grijp dan naar dat album van die Alexander McCabe. Ehm, over hectische tijden gesproken, daar was ooit een nummertje van Prince, Sign of the Times. En dat brengt ons weer bij de top 2023 cover-up jazzy covers van nummers uit de top 2000 van de MPO En daar heb ik er nu dus één van klaarstaan. Um, ehm, maar ik zou zeggen, ga eerst lekker luisteren.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 and it ripped the ceiling of the church and killed everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. A sister killed her baby cause she couldn't afford to feed and then was sending people to the moon. September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. river just shining on. But if the night falls and the bomb falls, will anybody see the dawn? too late. If fall in love, get married, have a baby, will call me. If it's more, if it's more. Check it it Je luisterde Na nou, de eerste release van de, de uit de Asserese Flying Dutchman label. Ooit opgericht door de fameuze producer Bob Thiele in 19... 1969 meen ik. En verantwoordelijk voor historische platen van Gato Barbieri, Lonnie Liston Smith, Jill Scott Heron, Leon Thomas en eh, vele anderen. En zijn zoon Bob Thiele Jr. heeft het label Nieuw Leven ingeblazen met prachtige opnames van Billy Valentine. Die ooit wat uh, had in de jaren 80 met zijn broer als de Valentine Brothers. En hier hoorde je dus die eh, Billy Valentine's interpretatie van Prince Sign of the Times. te vinden op plek 251 in de top 2023 cover-up ehm, te vinden op het album Billy Valentine and the Universal Truth. Ehm, ja, die, dat, dat eh, komt veel terug in nummers en <clears throat> titels van platen valt me op. The Truth. Ook eh, zo bij het volgende album Hear the Truth. Eh, het nummertje heet Here in This Cave van de BT Elk Big Band. En dat is een big band uit Boston geleid door trombonist Brian, <laughs> Brian Thomas en trompetist Alex Lee Clark. Ze bestaan inmiddels meer dan een eh, decennium en iedere plaat worden ze beter. En dit komt dus van hun allerlaatste en eh, meest recente plaat. Ehm, ja, luister maar. Here in this cave. groovy BT Elk Big Band uit Boston. Met dat nummertje Here in This Cave. Groovy, ja, dat is ook de volgende artieste. Doye, een eh, Nigeriaanse eh, van origine, maar al vele jaren woonachtig in mm, Los Angeles, meen ik, <clears throat> in Amerika. En zij uh, verbindt de, Afrikaanse grooves van Fela Kuti met de American Songbook. ze heeft een bijzondere stem. ga luisteren eh, het eh, nummer is super bekend. I've Got You Under My Skin. Van haar laatste album The Golden Sekerere. Uh, met onder andere Sean Jones op trompet. Buster Williams op bas. En Lionel Lurke op gitaar. een zeer vrij album, denk ik. Een zeer bijzonder album. Als je naar, op zoek bent naar iets bijzonders... nou, pak dan eens dit album erbij van Doye. Het nummertje I've Got You Under My Skin. near in spite of the warning voice. Ha! Comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know you fool? You never gonna win. Use your mentality. Wake up to reality. Mama, mama, mama, mama, lift me up, let me know. Take me up, baby, I just gotta know. Lift me up, lift me up, higher. even stil <clears throat> rondom acteur, zanger, producer Kevin Harris... vanwege een ernstige ziekte. Hij is nu terug met uh, Funky Stuff, bijgestaan door saxofonist Donald Harrison... en drummer Mike Clark, die drummer die je misschien kent van zijn werk... met eh, Herbie Hancock en de Headhunters. Super groovy en uh, opmonterend. Lift Me Up, dat ken je ook nog van de Casey en de Sunshine Band... te vinden op het album Jazz Gumbo van Kevin Harris en The Solution. We zitten tegen het einde van ZFM Jazz deze week. Eh, volgende week natuurlijk weer ZFM Jazz op de zondagochtend. Vanmiddag Jazz in de krocht eh, om vanaf half drie het eh, Mariske Hekkenberg Quintet. Vermoedelijk uitverkocht. Je moet het even checken op de website ZFM Jazz in Zandvoort, denk ik. Of bellen. Ehm, ja, ik ga eruit met Dwight Tribble, een andere bekende vocalist. Eh, een beetje in de traditie van Eddie Jefferson, Leon Thomas. Ehm, de playlist komt weer op mijngroeven.nl te staan... met een link naar de Facebookpage van ZFM Jazz. Tot volgende week. Tabé, Dwight Tribble met My Stomping Ground. about my stomping ground. Here in LA, the city of the angels. You know where I feel at home. Yeah. You got to start out with the Crenshaw strip. Mm. Aromas of soul food just oozing out everywhere we got to start with talk about Phillips barbecue. You know the smell of that smoke will make you do a U-turn and turn in the other direction because you know you got to get some of that real good barbecue. And right across the street from there, Chef Marilyn. Oh, she ain't pulling up the rear. She right next to you. They got a line going all the way down the street for Chef Marilyn's food. zone down a little bit further to the world famous Earl's Gourmet Hot Dogs and that cool spot called the District. Mm. The spot of the Sunday lowriders paradise. Ah. Oh, yeah. My stomping ground. Then we ease on down to ground zero. What? Lemert Park. Turn the music up. Yeah. Oh. Look at Barbara Morrison. Oh, the shark has pretty teeth.